Twee uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het naar na de parlementsverkiezingen. Zijn conservatieve Partido Popular is opnieuw de grootste, maar haalde geen absolute meerderheid. De stembusgang was nodig omdat er na de vorige verkiezingen een half jaar geleden geen coalitie kon worden gevormd. De partijen staan nu weer voor hetzelfde probleem. De liberale partij Ciudadanos is bereid om te praten over een coalitie, voor een meerderheid in het parlement is dan nog wel de steun nodig van regionale partijen in Baskeland en op de Canarische eilanden. Bij de verkiezingen belanden de sociaaldemocratische PSOE weer op de tweede plek en de linkse partij Podemos eindigde als derde. Bij een demonstratie van Amerikaanse neonazies in Californië zijn zeven mensen neergestoken. De neonazies raakten bij het kapitool van Sacramento slaags met tegendemonstranten. Wie begon is niet duidelijk. Van de zeven gewonnen verkeren enkele in kritieke toestand. De groep tegen demonstranten was veel groter dan de groep neonazies. De neonazies horen bij een relatief nieuwe beweging... die naar eigen zeggen wil opkomen tegen federale tirannie en antichristelijk verval.